5 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De EU krijgt een database met informatie over terreurverdachten. Alle EU-landen moeten hun gegevens over terroristen via dit systeem met elkaar delen. De EU hoopt hiermee aanslagen in de toekomst te voorkomen. Over de invoering van de database is meer dan 10 jaar gepraat. Vooral inlichtingendiensten waren bang dat informatie in verkeerde handen zou vallen. Na de aanslagen in Parijs en Brussel kwam er toch beweging in. De Raad voor Cultuur vindt dat minister Slop zijn mediaplannen moet aanpassen. De adviesraad pleit voor een soort Nederlandse Netflix... waarop alle Nederlandse programma's toegankelijk en betaalbaar te vinden zijn. Ook het reclamevrijmaken van de publieke omroep stuit op kritiek. De Raad vindt online reclame bij zenders geen probleem. Er wordt te weinig onderzoek gedaan naar ziektes die vooral gekleurde mensen treffen. Dat zegt hoogleraar Bimond, die gespecialiseerd is in dit soort ziektes. Het gaat dan om bijvoorbeeld sikkelcelziekte en thalassemie. Dat zijn erfelijke vormen van bloedarmoede. Er is relatief weinig geld voor onderzoek... terwijl wereldwijd 30 miljoen mensen sikkelcelziekte hebben. Dat is nu nog ongeneeslijk. Bimond vindt dat er meer aandacht voor moet komen. De rechter heeft een man tot vijf jaar cel veroordeeld... omdat hij de woning van zijn ex-vrouw heeft vernield met een graafmachine. Dat gebeurde in het Gelderse plaatsje Gent. Met de grijper van de machine sloeg hij door het dak van het huis... precies boven de slaapkamer. De rechter vindt dat hij de vrouw in levensgevaar heeft gebracht. Zij ontkwam doordat ze op tijd wakker werd en kon vluchten. Ook vernielde de man haar auto. Het OM had 2,5 jaar cel geëist, maar de rechter vond een zwaardere staf passend. En het weer, het is wisselend bewolkt en er valt nog wat regen bij graad of 16. Vanavond en vannacht klaart het op, koelt het af tot een graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt met in het noorden en noordwesten de meeste kans op een bui. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In eh, Noord-Holland eh, relatief weinig vertraging. Er staan 14 files en ze leveren hooguit een minuutje of vijf vertraging op.